Comedy 501 met Rob de Grill. En voor de allerlaatste keer dit jaar dat ik hem voor jullie kan draaien. Een lekker nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Ik zeg je schatje, ik ga veel te hard. Maar die bitch wil me niet geloven ik wil het best laten zien Maar schatje, wat staat er tegenover? Oké, ik weet dat je gelooft me niet Maar schatje, kijk even goed naar boven Ik ben een vuurbaas, schatje, doe je oren dicht Want zometeen komt er een explosie Gelukkig nieuwjaar, schatje Gelukkig nieuwjaar Gelukkig nieuwjaar Gelukkig nieuwjaar, schatje Gelukkig nieuwjaar Gelukkig nieuwjaar ik ben een vuurbaas, schatje, laat die rotjes liggen. Ze denken dat ze kunnen knallen, maar fuck die niggas. Ik ben de climax op je festival, de duizend klappen. Kijk eens naar de skyline, kom eens naar buiten, schatje. Spektakel in de lucht, girl, het regent vonk, regent vonk. Veuf in de fles, er wordt meegedronken. Want ik ben een blijf van popartiest, snap je het niet? Ik denk op dat je dom bent, G. Je bent dom. Maar terug naar jou, meisje, gaan we knallen laten denken. 15 minuten over, het is kwart voor 12 hè? terug naar nou jouw meisje, gaan we knallen denken 15 minuten over. Het is kwart voor 12. Ik zeg je schatje, ik ga veel te hard. Maar die bitch wil mij niet geloven. En ik wil het best laten zien. Maar schatje, wat staat er tegenover? Oké, ik weet dat je gelooft me niet Maar schatje, kijk even goed naar boven Ik ben een flipper, schatje, doe je oren wat zomaar één komt er een explosie. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Je goede voornemens, die zijn voor later. Je zus noemt je rund omdat je met me stunt. Later. Sis jaloers, ik ben een vuurpijl, schatje. Afspreken, afsteken. En of je nou je bubbels drinkt uit een glas of uit een plastic beker. Eén ding is zeker, bij mij kijk je niet op je uurwerk. Je merkt vanzelf wanneer het tijd is voor het vuurwerk. En ja, buiten knallen is veiliger dan binnen, meid. Maar toch laat ik je gillen in de keuken, meid. <laughs> buiten knallen is veiliger dan binnen, meid. En toch laat ik je gillen in de keuken, meid. Gelukkig ja. En ze kunnen ons niet volgen, nee. want we zweven. En we flitsen door de wolken tot ik knap, baby. En ze kunnen ons niet volgen. Want we zweven overgoven. En we flitsen door de wolken tot ik knap, baby. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Het is bijna twaalf uur, dus let maar goed op je uurwerk. Want je hebt nog een minuut, en dan begint het vuurwerk. Het is bijna twaalf uur, dus let maar goed op je want je hebt nog een minuut. En dan begint het vuurwerk. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, heb het op 1 januari al eh, hier op zender eh, gedaan. Maar het kan officieel nog tot en met morgen, dus ik eh, doe het zo vaak ik kan. Gelukkig nieuwjaar, allerbeste wensen voor 2012. Ik ben 2 januari goed begonnen, met iets minder verstand 2012 ingegaan. Mijn verstandskies is afgelopen maandagochtend namelijk getrokken. En laat ik nou een toepasselijk plaatje daarvoor vinden. Misschien dat het de pijn een beetje verzacht. it's about the time that we get together. Secret rendezvous. Here's a thing, didn't plan this, but I'm stuck in a love triangle. Leaving my heart in gemno. Late night conversations with this guy. He's my mind to keep. Don't know what's over me. Started just friends, never wanted more. But what if we got all that I was thinking? Though I should know better, I know he's got someone. What would happen if stop it. all. you mamas and dads, you better take heed of what I'm saying, cause a visit to the pusher you've been had. Dig it. Dr. Dillon talking, got a message. van de soul-uitstapjes die eh, Bo Diddley deed in de jaren 70 werd hem niet in dank afgenomen door de puristen. Stap de pusher op Radio 5 alleen tot 10 uur de Indie 501. Mijn naam is eh, Rob de Geel aangenaam. En straks eh, later in het uur heb ik je hulp weer even nodig voor Alive or Live. Twee artiesten die deze week ergens op een Nederlands podium staan. Eh, ik laat van allebei een fragment horen. En eh, jij kunt eh, stemmen op welke artiest je in zijn geheel wilt horen. Dat kan via studio.radio501.nl. Het is tijd voor de plaat van je hoofd. zij is het nog tot uh, 10 uur morgenavond. Dan wordt in de Arwen en Johnny Show de nieuwe plaat voor je hoofd bekendgemaakt. En ik ben een beetje verliefd geworden op het liedje dan, hè? Dit is deze week de Radio 501 Laat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. en I Need Air op Radio 5 Terwijl het hier zojuist even losbarstte. De lucht werd wel heel erg donker. Ik ben benieuwd hoe het bij jou is. Laat het even weten via de showbox op radio501.nl of eh, studio.radio501.nl wat ons eh, mailadres is. Ehm, ik las zojuist dat eh, David Lynch, de filmregisseur, en, uh, zich tegenwoordig ook met muziek bezighoudt. Zo heeft hij het bandje Solo Jesus ontdekt. Hij heeft hun nieuwste track In Your Nature geremixed. Ik kan daar wel een klein stukje van laten horen. Maar ik denk dat David zich eigenlijk gewoon bij het filmen moet eh, gaan houden. Want om heel eerlijk te zijn, heeft het eh, werk van Zola Jesus helemaal geen remix nodig. Luister hier bijvoorbeeld maar eens na. Regelmatig op Radio 501 te beluisteren. En nu ook tijdens de Indie 501. Hier is Zola Jesus en Vessel. het beste nummer op het eerste soloalbum van Noel Gallagher, getiteld Noel Gallagher's High Flying Birds, uitgekomen op 17 eh, oktober eh, vorig jaar. Heeft dat echt overal goed gedaan als ik de cijfers zo uh, bekijk. In Duitsland, Engeland de eerste plek, eh, Nederland zelfs een elfde plaats, Noorwegen tweede plaats. Echt eh, veel top 10 posities en eh, onder andere platinum geworden in Engeland. Dit jaar verschijnt alle het tweede soul-album van No Gallagher. Heeft vooralsnog geen titel gekregen, maar dat zal één deze week ongetwijfeld bekend worden gemaakt. En dan hoor je het ook hier op Radio 501. Ehm, we gaan aandacht besteden aan Live on Live. Twee artiesten die dus deze week ergens op een Nederlands podium staan. Dat kan ook eventjes na het weekend zijn, maar in ieder geval de, de komende zeven dagen. En een van hen is James Vincent McMorrow. Mocht je heen willen, heb ik een kleine teleurstelling voor je, want het uh, concert is geheel uitverkocht. Hier is een stukje van We Don't Eat. let vooral op die prachtige stem. Die doorleefde stem. This is redemption. And do I bother at all? There's nothing to mention. Het gaat denk ik wel een kippenvelconcert worden in Paradiso. James Vincent McMorrow, We Don't Eat, keuze nummer 1 in Live Alive. En eh, keuze nummer 2 die klinkt als volgt. Het is Jack Master, klein stukje Crackhouse Talk. Dus laat mij even weten waar jouw voorkeur naar uitgaat eh, via studio.radio5alleen.nl. Keuze nummer 1 is James Vincent McMorrow en keuze nummer 2 is dit wat heftigere Jack Master. Wie overigens dit jaar ook met nieuw plaatwerk uitgekomen is eh, Johnny Dowd. We gaan het nog even met een oudje van hem doen hier op 5 Lane. Judgment Day over de elektrische stoel. leuk dat je er nog bent na dit gitaargeweld. We gaan het even wat rustig aandoen met Rihanna. Uit de tijd dat ze nog geen blauwe ogen had. everything you do make me wanna smile And I not like you for a while. No, but you won't let me. You upset me, girl. And then you kiss my lips. All of a sudden, I forget that I was upset. I can't remember what you did. But I hate it. You know exactly what to do so that I can't stay mad at you for too long. adore you Oké, Hij heeft het uh, American Songbook eh, dichtgeslagen. Ik ben heel benieuwd eh, hoe zijn nieuwe album dan gaat klinken. Want als het goed is gaat er een nieuw album van hem verschijnen nog dit jaar. Je kunt nog heel even stemmen op Live or Live. Je kunt het doen via studio.radio501.nl Keuze nummer 1 is James Vincent McMorrow. Keuze nummer 2 is Jack Master. En ja, tot die tijd draai ik nog even een leuke van Lenny Kravitz. Een van de vele hoogtepunten uit zijn carrière. Hier is Mr. Cab Driver. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver. story nog eens de bas behandelen. Lenny Kravitz en Mr. Cap Driver op eh, Radio 5 alleen. Tot eh, de eh, klok van 9 uur, de winnaar van Live or Live Was toch nog wel even spannend hoor. Aantal mensen die kozen voor het dansbare Jackmaster. Maar dit is de winnaar geworden. James Vincent McMorrow. We don't eat. This is redemption. We don't drink until the devils turn to dust. And never once has any man I've met been able to love. So if I were you, I'd have all all trust. Two thousand years. Like ghosts, on. Desperately reaching for nets that the fishermen were thrown. I'm trying to find a little bit of rope. me, I was holding all of my secrets soft and hidden. Pages were falling there was nothing at all. So if in the future I might need myself a savior, I remember what was written on that wall. we don't eat until your father's at the table. till the devils turn to dust. never once has any man I've met been able to love. So if I were you, I'd have all little. 501 met Rob de Grill. naar het eh, eerste album. Dat blijft toch eeuwig zonde. Gorillas en Feel Good Inc. op eh, Radio 5 Lane. Tweede uur van de Indie 501. En herken je die openen nog? Dat was uit de jaren 70. Eh, Todd Rundgren en I Saw The Light. Ik lees dat een naamgenoot van mij, Rob Bolland, een spreekverbod heeft gekregen van de Amsterdamse rechter vandaag op straffen van een dwangsom. Hij mag zich niet meer onrechtmatig uitlaten over Willem van Kooten en zijn muziekuitgeverij. Dat is de uitkomst van het kort geding dat was aangespannen door muziekuitgever Willem van Kooten. We kennen hem ook als eh, Joost en Draaier. Hij bracht ons onder andere de top 40. Beide heren toonden zich content met de afloop die voorlopig de laatste episode betekent in een zich al twee jaar voortslepend conflict. Um, laten we eens even teruggaan naar 1990. Na die goede oude tijd dat eh, Rob Bolland nog van alles mocht zeggen. En dat er best zinnige dingen uit voortkwamen samen met uh, broer Ferry. Dit was een van hun grootste hits toen eh, dat jaar. The Wall Came Tumbling Down. And the toegeven. Ze waren wat lang van stof en ze zeiden wel heel vaak hetzelfde. Maar het was wel waar, want die muur kwam toch maar mooi naar beneden. Bolland en Bolland op 501 en the wall came tumbling down. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. I die for you then? world. I'm getting real love all over the world. Everywhere I go, I hear screaming my name. And all I really wanted was the fortune and fame. Just to sit back, relax, and ride in my Cadillac. All my ladies out there working hard, I know you're feeling that. All my ladies know they and sexy. Throw it up, let me hear it and help me. At the top of my game, so don't blame me. All the things people say don't please me. All my ladies my don't me. All the things people say don't phase me. I'm so fly, and I don't even have to try. Never get caught up in the hype. I'm doing it up all over the world. I'm living it up. Wearing diamonds and pearls. Everywhere I go, people saying these things. But it don't even matter, cause I never listen. I just sit back, relax, and ride in my Cadillac. All my people out there working hard, I know you're feeling that. All my ladies, know they flying. Throw it up and let me hear it and tell me. At the top of my game, so don't blame me. All the things people say don't please me. All my ladies know they flying. came up, and it's all good. It's cool what they paint us. Just when they thought they knew me, I changed up. Came with the Porsche, putting the range up. If it come to that stunting, believe it, they blame us. Top down, niggas is picking their face up. that you a dime, you spend and I spend. Having niggas do it, we doing it times ten. Come on. my sexy. it up, let me hear it and tell me. At the top of my game, so don't blame me. All the things don't van Jasmine Sullivan op Radio 501, A Fly and Sexy. De artiest afkomstig uit Philadelphia, Pennsylvania en protégé van uh, Missy Elliott. Ze begon haar carrière gelijk goed met eh, hoge, hoge, hoge, hoge posities eh, in de Billboards had R&B hip-hop songs. Echt eh, nummer 1 geworden en eh, nummer 4 eh, ook zelfs geworden. En inmiddels is ze bezig met haar derde studioalbum. En ja, daar zou het nummer ook best op kunnen komen. Het kwam in ieder geval vorig jaar ook al uit op het internet. En als we kijken naar de prijs die ze gewonnen heeft vanaf 2009... Elk jaar gewoon een Grammy Award voor deze dame. Onthoud daar Jasmine Sullivan. Binnenkort ook veel meer van haar muziek hier op eh, Radio 501. Tot jullie nog de Indie 501. We gaan straks nog de donderdisc draaien en het eh, nieuwe item Soul Omdat Het Kan. Dat komt er ook nog aan. En eh, inmiddels hebben we in 2012 ook alweer uh, de eerste min of meer bekende... Uh, overledene. Het is uh, soulzanger Robert Dickey, ehm, wellicht beter bekend onder de naam ehm, Bobby Purify. Hij maakte deel uit van het duo James en Bobby Purify. Ze hadden in 1966 een Amerikaanse top 10 hit met I'm Your Puppet. En eh, pas eh, tien jaar later werd het een hit in Europa. En dat is dan niet zo leuk voor Robert Dickey, want eh, hij was toen inmiddels al gestopt met het duo. Dus zijn vocalen werden opnieuw ingezongen. Dus we weten eigenlijk nog niet eens zeker of dit wel echt Robert Dickey is die je zo gaat horen. I'm Your Puppets, James en Bobby Purify op vijfde deze week de Black Keys Gold on the Ceiling. En drummer eh, Patrick Carney van de Black Keys heeft eh, behoorlijke uitspraken gedaan. Hij heeft eh, ja, verteld dat hij aan, gelooft dat rock roll aan het sterven is. En wie is daarvoor verantwoordelijk? volgens Patrick hebben we dat te danken aan het publiek dat het oké vond dat Nickelback de grootste rockband ter wereld werd. En eh, iedereen vindt het tegenwoordig normaal dat de grootste rockband ter wereld echt pure bagger is. Daarom moet je nooit proberen om de grootste eh, rockband van de wereld te worden. En hij bleek ook eh, over een flinke dosis zelfkritiek te beschikken. Want hij krijgt vaak reacties dat hij slecht drumt, hoe lelijk hij is. En ja, schoolvoet moest hij toch wel toegeven dat hij het eigenlijk met de meeste van die dingen toch wel eens is. De Black Keys dus op 501. Dan laten we dan maar even een goede rockband draaien. Misschien hoop voor de toekomst. De Blue Van uit het hoge noorden. Mama's Boy. You prance around like you're the king of the city. Always getting down with the nitty gritty. You smoke a phone, but you don't inhale. Always brag about the time you spend a night in jail. trust. You give up, you break down, cause your mama's boy. You give up, you break down, cause your mama's boy. Everyone around, they can tell you're a faker. Think the Ramones is a t-shirt maker. prima rockbeentjes achter elkaar, zou ik zo zeggen. De Black Keys over rock'n'roll is op sterven na dood. Er is natuurlijk helemaal niks van waar. De Strokes, Undercover of Darkness op Radio 5 Lane. En voor de Blue Van en Mama's Boy. Straks na tien natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Geluid uit de Bunker. Jouw wekelijkse hip hiphop met uh, eh, GW Stijl. Zal ik jullie alvast een beetje in de sfeer brengen met eh, de laatste van Young Jeezy. Hier is Trapped, samenwerking met Jill Scott. Yo, they still and running, trying to get into something or nothing. I remember them days when the block got hot, bullets flying for the what? It was like you ain't really give a fuck. I'm a sister, mother, I'm your daughter, I'm your lover, and I'm right here, and I'm saying that it's wax sauce. Everything that you do, trying to be the boss. You ain't really, really doing it. Nah. I mean, honestly pursuing it. Cause if you did, you would not be my answer. Yo, oh, you see, it's a trap. It's a trap. That's what it's called, by the way. It's a this trap. is trap night, nigga. Yeah. Here we go again. Yeah. Chill, yeah. left the door wide open, so I'm going in. Through a bedroom, I can see my mama tears. All I smell is Hennessy mixed with my mama fears. Please, mama, don't cry. You know I hate crying. I try my best not to die. You know I hate that created for my 13th birthday. I promised her I wouldn't let you motherfuckers hurt me. See y'all get back, TJ got an automatic. Every time I turn the TV on, a nigga a static. Guess they forgot to pay them cable folks. Them niggas in my first class got them cable jokes. Open up the refrigerator, see some old milk. Shit been sitting so long, look like some old soup. I've been cursed since the day this earth earth I've been cursed since the day my mother birthed me. And how did I get here? first place. Oh, that's right, see the trap was my birthplace. Yeah. Cause I know you feel trapped, trapped, like you wanna move on, but they hold you back to face consequences of what you did on some bullshit. Sometimes I know you feel trapped, trapped. like you wanna move on, but they hold you Ain't back no to face consequences of what you did on some bullshit. Let's go. Even though we had a will, we ain't have a way. They just told us how to live, we ain't have a say. All I know is the other side got some cuffs for ya. Fresh khaki suit, nigga, if that's enough for ya. Got you spending all your money on lawyer fees. Still throwing numbers at you like he's speaking Japanese. All cause a nigga out you playing bakery. I'm out here trying to get this bread, somebody pray for me. I'm always on the block, so I rarely go to church. They wanna hear from the preacher cause the truth hurts. And right now I'm so high, I should be scared of heights. Eight town nigga, I be on that kryptonite. I got deadlines, nigga, no bedtime. The only thing promised to you is some fair time. And how did I get here in the first place? Oh, that's right, see the trap was my birthplace. Yeah. You ain't really, really doing it. Nah. I mean, honestly pursuing it. Cause if you did, you wouldn't be my earth your Oh, you see, it's a trap. It's a trap, yeah trap, y'all. It's a yeah, trap. It's a trap life. Welcome to it. Sometimes I know you feel trapped, like you wanna move on, but they hold you back to face consequences for what you did on some bullshit. Sometimes I know you feel trapped, like you wanna move on, but they hold you back to face consequences for what you did on some bullshit shop, I cry, nigga, to the day I motherfucking die, nigga. She put me in a motherfucking couch and put that dirt on me, homie. Gone. Ain't no way out. Steps to jail, nigga. I'm there. up, love it up, but I won't ever give you up. And if you ever leave me, baby, I won't take it if you go. Oh no, oh no, I'm following you. You can go downtown and run around, and baby, I could be your clown. But if you ever cheat on me, well, I won't take it, I know. tell me lies and I might even sympathize. But if you ever leave me, baby, I won't take it. I know. baby, I won't Showbox op de site is nog even de groeten aan ons gedaan vanuit Opdam. Eh, dat het lekker hard werk is eh, met deze muziek. Nou, eh, ongetwijfeld zal Chris Isaac daar ook zijn bijdrage geleverd hebben met Live It Up. En je kent het wel, die artiesten, hè? dan brengen ze een album uit. En dan drie, vier maanden later komt er dan, dan weer een speciale editie uit. En ik had het eerlijk eh, waar niet verwacht van Chris Isaac. Maar hij, heeft dat dus ook gedaan. Hè? Vorig jaar kwam het eh, album eh, uit met allerlei uh, rock'n'roll liedjes uit zijn eigen jeugd. En ehm, binnenkort komt dus een special edition uit. Nou ben ik toch wel heel erg blij dat ik het album nog niet heb aangeschaft. Ik wil nog even doorsparen voor die special edition van het album van Chris Isaac. Straks aandacht voor het nieuwe item Soul Omdat Het Kan. Een onbekend talent uit de jaren 60 en 70. Iemand die eh, ja, toen eh, talentvol was, maar eigenlijk nooit echt die roem heeft gegrepen. Maar eerst heeft mijn favoriete rode singer-songwriter, Ella Cross. If You Don't Mind op 501. my jeans, one leg at a time. If you don't mind, baby, go ahead. If you don't mind taking me home with a head full of wine, if you don't mind, well, baby, go baby Helemaal power aan, Vogue. Free Your Mind op Radio 5 alleen. We gaan eh, de laatste plaats starten van de Indie 501. En dat is ook gelijk in de categorie Soul, omdat het kan. Dus onbekend soultalent uit de jaren 60 en 70. En werkelijk waar, er is helemaal niets te vinden over eh, deze dame. Of misschien is het wel een heer, maar dat zullen we vanzelf zo horen. Klinkt mij toch meer als een dame in de oren hoor. Cookie Scott en de Chevelles en I Don't Care What The People Say... Heerlijk van uh, vernieuw geript. Veel plezier met Gio uh, straks. Geluid uit de bunker en ik ben er volgende week weer. Hoi! Once again I've lost another friend who tried to turn me against you. Come what may, I'll always say, leaving you with something I'll never